Volgens de staatstelevisie gaat niet de liberaal El Baradei... maar de sociaal-democratische jurist El Dien de overgangsregering leiden. El Baradei zou dan interim vicepresident kunnen worden. Gisteren leek het erop dat El Baradei interim premier zou worden... maar zijn benoeming werd afgeblazen na felle protesten van de Noer-partij. Deze streng islamitische partij steunt het afzetten van president Morsi... maar wil niets te maken hebben met El Baradei. Miljoenen Nederlandse euro's voor de wederopbouw van Srebrenica... zijn door corruptie niet op de goede plaats terechtgekomen. Dat zei de burgemeester van de Bosnische plaats in het v programma Brandpunt. Zo worden volgens hem met donorgeld goedkope huizen neergezet... die vervolgens voor veel hogere prijzen worden doorverkocht. Nederland zou sinds 1995 meer dan 120 miljoen euro hebben uitgegeven aan Srebrenica. In Twente is een automobilist om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen vol springpaarden. Het gebeurde op de N36 bij Westerhaar. Mogelijk was de auto op de verkeerde weghelft terechtgekomen. De chauffeur van de vrachtwagen en de springpaarden zijn ongedeerd. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden moet het aanbod van Venezuela voor politiek asiel snel aanvaarden, zegt de Russische parlementariër Pushkov, die vaak officieus namens het Kremlin spreekt. Daaruit valt op te maken dat de Russen snel van Snowden af willen. De klokkenluider zit in de transitruimte van een Moskouse luchthaven. Amerika wil hem berechten voor het openbaar maken van geheime documenten. De Britse tennisser Andy Murray heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale Novak Djokovic uit Servië met 6-4, 7-5 en 6-4. Murray is de eerste Britse winnaar van mannentoernooi op Wimbledon in 77 jaar. Het weer dan, het blijft vannacht helder. Morgen opnieuw eerst zonnig, met maximaal van 21 graden aan zee tot 25 in het binnenland.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 till the last stand found. Living in sunshine with the shades pulled down. People will always take the long way so tour